met het NOS-journaal. Het Israëlische Veiligheidskabinet is voor zover bekend nog steeds bijeen... om te praten over een volledige bezetting van Gaza. Het overleg duurt al zo'n 10 uur. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios heeft het kabinet in ieder geval ingestemd... met een bezetting van Gaza-stad. Maar dat is nog niet officieel bevestigd. Netanyahu wil heel Gaza militair bezetten... om zo naar eigen zeggen Hamas te kunnen vernietigen. Op dat plan is veel kritiek, onder meer van de legerleiding. Bij een brand in een appartementcomplex in Eindhoven zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. De brand woedde gisteravond op de derde en vierde verdieping. Vlak voor de brand was er mogelijk een explosie op een balkon, zegt de veiligheidsregio. Op straat lag veel glas verspreid. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht. De meeste mensen konden aan het begin van de nacht weer terug naar hun woning... maar de bewoners van zes appartementen moesten de nacht ergens anders doorbrengen. De Verenigde Staten loven een beloning uit van 50 miljoen dollar... voor informatie die leidt naar de Venezolaanse president Maduro. De beloning was eerst 25 miljoen, maar is nu verdubbeld. Volgens de VS is Maduro een bedreiging. Amerikaanse autoriteiten namen al voor honderden miljoenen dollars aan bezittingen in beslag... die aan hem gelinkt zouden zijn. Maduro won vorig jaar de presidentsverkiezingen van Venezuela... maar de VS erkent die winst niet. In een filiaal van Albert Heijn in Rotterdam-Pendrecht is een medewerker neergestoken. De politie heeft al een verdachte opgepakt. De medewerker is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Andere medewerkers van de supermarkt hielden de verdachte in bedwang tot de politie er was.